Lot met het NOS Journaal. Twee Europese fietstoeristen, Nico, blijken te zijn vermoord. Eerst werd gezegd dat de Duitser en de Pool waren verongelukt op een bergweggetje. Onderzoek in opdracht van justitie in Mexico heeft nu uitgewezen dat de Duitser een schotwond in zijn hoofd had en dat de Pool is onthoofd. De twee hadden elkaar ontmoet in San Cristobal de las Casas en hadden besloten om samen een fietstocht van 200 kilometer te maken naar de Maya-ruïnes in Palenque. De Mexicaanse autoriteiten gaan uit van een roofmoord. De daders zijn voortvluchtig. In Tilburg is een groepje asielzoekers de bus uitgerend en het spoor opgevlucht toen de politie een controle wilde houden. De agenten hadden een melding gekregen van een toezichthouder in de bus. De zes asielzoekers gingen er vandoor toen ze de politie zagen. Ze renden het spoor op, een van hen viel en raakte gewond. De hele groep kon even later worden opgepakt. Het is niet duidelijk waarom de zes op de vlucht sloegen. Het treinverkeer tussen Tilburg en Den Bosch is voor onbepaalde tijd stilgelegd. Een Italiaanse rechter heeft geoordeeld dat oud-premier Berlusconi de politiek weer in mag. Hij was veroordeeld voor belastingfraude. Hij moest vier jaar de cel in en mocht vijf jaar lang geen politiek ambt uitoefenen. Maar de hoogste rechter oordeelde dat de uitsluiting van politieke functies opnieuw bekeken moest worden. En toch wordt niet verwacht dat Berlusconi hoge ogen zal gooien. Zijn partij Forza Italia is niet meer zo populair als voorheen. Op een boerderij in Oldenhoven in Groningen zijn twee mensen in een gierput gevallen. Ze zijn er volgens de politie snel na de melding uitgehaald door de brandweer en naar een ziekenhuis gebracht. Hoe de twee in de gierput terechtkwamen is niet duidelijk. Het weer dan nog, het is wisselend bewolkt, maar er is ook ruimte voor de zon. In de loop van de dag kan op een enkele plek een bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog.